Het zijn vrienden voor het leven, eten vis drinken bier. Kom sta op, ga met me mee, naar het mooiste dorp van het land. Want in ieder huis van Volendam, er woont een muzikant. zeg, pak maar mijn hand met zo iemand thuis was mijn bedje leeg, want jij was weer eens naar de kroeg gelopen. Arrogante kwal, verwaande tennisbal. Pleur toch lekker op, met jouw akelige kop. Arrogante kwal, verwaande tennisbal kleur toch lekker op. Met jouw akelige kop. zeggen en iets uit te leggen. Ik heb je genoeg gezien. Voor mij ben je minder dan iets, een nul op de schaal. go again. me helemaal super vandaag. Het gaat me voor de wind. Nee, niemand haalt me nog tegen vandaag. mooie meiden die mij verblijden met een mooie look. Ik kijk ze aan en vraag wie is naar mij op zoek. Handen, die handen, wil jij daarin belanden? Kom op en zwaai maar heen en weer met allebei je handen. Handen, die handen, die willen zoveel meer. Dat bewaar ik voor een andere keer. naar huis te dragen. Alle mannen moet je negeren, want ik wil jou eventjes masseren. Wie handen van mij, die maak je blij. Dus kom met me mee, want ik heb een idee. De feesten van met z'n twee. Wat een mooie dag als ze naar me lacht en ik weet wat zij wil. Ik aai haar rug en langzaam terug tot boven aan haar wil. ga niet te ver, we zien vanavond wel. Ze geeft een knipoog. op en maar heen en weer met allebei je handen. Handen, die handen, die willen zoveel meer. Dat bewaar ik voor een andere keer. Het begon nooit als een sprookje, nee het kon niet mooier zijn een zomermorgen zeven jaar geleden. We zweefden op een roze wolk, ons leven was zo fijn. Maar alles is nu plotseling voorbij. Oh, ik heb het nooit geweten, al die jaren aan een stuk. Ben altijd overtuigd geweest van jou en mijn geluk. Ik had het moeten weten, waar heb je toch gezeten al die tijd? wat ik wil. krant gevraagd, een meisje van goede stand. Ze hoeft niet mooi te zijn als slank, maar ook niet mager als een plank. Als zij maar lekker koken kan, dan word ik heel graag haar man. Ik zoek een meisje, die durft het met mij aan. ik, die laat je toch niet staan. Een hart vol liefde neem ik als uitzet mee. Nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. geen dag meer wat zin heeft met mij. Nou ga dan. En wat je gisteren nog zei, is dat nu echt voorbij. Nou ga dan. Als je denkt dat de tijd voor jou zinloos verstrijkt, elke dag steeds maar weer op die andere lijkt. En de liefde van mij jou dan toch niet bereikt, nou ga dan. ga dan. Als je beter kunt krijgen, dan moet je daar blijven, maar ga dan. Vragen, ik stel je geen duizend vragen. Het komt toch nooit meer goed, dan wel mis ik je wind die waaide, werd als voeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die jij me toevries, niet meer meekreeg toen ik wegreed. Ik naar huis toe wil, moet jij nog even blijven, want jij krijgt er nooit genoeg. Al zetten jou lacht op je bed in de kroeg. Ik gun je heus je borreltje wel, maar je moet er niet overdrijven. Ik gun je heus je borreltje wel, maar het moet gezellig blijven. Wanneer de avondzon weer ondergaat en alle lichten branden gaan, opent de kroeg de deur voor iedereen. Ze laten niemand buiten staan. Laat de bier maar rijden. Lek stromen. Vul de glazen nog een keer. Laat de vreugde nou maar komen en we zingen weer. Laat de glazen nou maar klinken. Want vanavond gaan we lekker aan de rol. Samen feesten, samen zingen. Met z'n allen hebben wij de grootste lol. Aan de tap, daar staat een rondje. Zij geniet van de muziek en van de wijn.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 Ik loop op je af en ik fluister iets zacht, blijkbaar valt dat goed want je lacht. Het allereerste drankje, de allereerste dans. Je hebt me betoverd door deze kans. Opeens is het voorbij, je zegt je moet gaan. We spreken af weer snel uit de gaan. Ik voel me echt te gek, ik was van het geluk. Want ik ben verliefd en dat kan niet meer stuk. Ik voel me echt te gek met iemand zoals jij. Zo mooi. Every day of my life. Cause I need you.